Dit is Donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 6 december 2012 en dit is aflevering 138 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Ook vandaag ben ik nog druk bezig met het geheimproject van Radio 501. En Arwin is daarom ook vandaag weer jouw gastheer. Arwin, ga je gang. Dankjewel, ik heb de belletjes erbij gepakt, want... Eh, Klaas is eindelijk het land uit. Eh, van harte welkom en een hele goede middag. Je luistert naar Donderslag op donderdag, inderdaad bij Helder Hemel. Het is alweer aflevering 138, 6 december 2012. Ik ben er van 2 eh, tot 4, of zoals Rogier dat wenst te zeggen, van thee tot bier. Met eh, heerlijke muziek en natuurlijk met de vaste rubrieken die jij altijd weet bij Donderslag. Doorgaans gepresenteerd door Rogier van Diesveld. Maar Rogier van Diesveld zit, zoals jullie weten, op een heel nest eieren te broeden. En dat zal hij volgende week ook nog doen. Maar over twee weken dan zal Studio 11 weer helemaal bemand zijn. En dan zal eh, Rogier zijn eigen programma Donderslag weer eh, presenteren. Goed, de gebruikelijke vaste rubrieken die zitten erin. Rogier gaat zo meteen even bellen. Met, eh, nou, dat zal met 10 minuten zijn met Rob Ricard. Om te kijken of je een tipje van de sluier op kan lichten. met de fabuleuze platenkeuze van, van Rob Ricard. En die hoor je dan uiteindelijk weer om, om half vier. Natuurlijk ook de vaste columnist Theo Verriet. Met zijn bla blog. Die is er om, om half drie. En hij hij schijnt eh, vreselijke buikpijn te hebben, die Theo. Dus eh, goed, dat hoor je dan straks zelf wel om, eh, om, om half drie van Theo zelf. Je kunt Rogier wel gewoon mailen, mocht je dat willen. Heel simpel, studio of rogierradio 501nl En op Facebook kun je Rogier vinden onder de naam RVD 501. En dat is met Twitter exact hetzelfde. maar dan zit je er even bij, RVD 501. Nou, heel simpel muziek draaien. Dat gaan we doen tot 4 uur. Eh, en daar kun jij meedoen hoor, op de Babbelbox of uh, eh, studio.radio501.nl. De eerste plaat is uh, Candy Licking Man van Chico Banks. En eigenlijk had ik eventjes een waarschuwing moeten uitvaardigen. Dat iedereen beneden de 18 de komende 5 minuten de radio even uit moet zetten. Want de tekst is wel een klein beetje 18 plus. Maar we gaan het, we gaan het meemaken. 3 minuten half 2. Dit is de onder Donderdag bij Radio 501 tot spookuur zijn we aanwezig. hele leuke programma's en ik ben blij dat ik mag aftrappen met de donderslag. Tot 4 uur ben ik bij Dit is Chico Banks en Candy Licking Man. I'm a candy licking man. A candy licker, yes I am. inmiddels op zijn tong staan. I'm just a man. Oh, I'm just a candy licking man. Ik zit eventjes uh, zwaar geconcentreerd te kijken of, eh, of alles wel goed staat in mijn, eh, in mijn playlist. En laat dat nou gewoon helemaal het geval zijn. We gaan even naar 1967. Ik was nog niet eens vloeibaar, kan ik je zeggen. De meneer heeft eh, de muziekwereld volledig op zijn kop gezet. Ik heb het over Jimi Hendrix. De Jimi Hendrix Experience, afkomstig van Are You Experienced? Dit vak, zie is eh, tien over twee en eh, het is 6 december. Sinterklaas is alweer achter de rug. Die is alweer het land uit. We gaan op weg naar kerst. En eh, ik heb Rob Ricard aan de telefoon, maar ik weet niet of hij al iets met kerst aan het doen is. Nee. goedemiddag. Goedemiddag, nee. Jij bent nog niks met kerst. Jij nee. nee. Nee, ik ga Sinterklaas achterna. Jij gaat Sinterklaas achterna? Ja, ik heb een, Spaanse bluesgitarist uit Madrid. Joh. Gaan we draaien. Oh? Je gaat die, of ga je muziek van hem draaien? Nou, ik zal het wel moeten doen, maar goed. Jij moet het doen. Jij hebt iets gekozen en dat komt uit Spanje en het is een, eh, een, een eh, elektrische gitarist? Ja, <laughs> een elektrische gitarist. Ja, je had het twee weken geleden over een elektrische <laughs> gitarist. Ik denk, ik zal het door eens even erin gooien. Eh, en hij komt uit Spanje? Ja. Oké, en hoe oud is die man? Nou, dat weet ik niet hoe oud hij is. Oh, dat weet je niet? nee, maar de, band is nog niet zo heel oud. Die is uit 1991. Dus. Oké, en zijn er nog meer tips? we hebben dus een uh, Amerikaans, nee, Spaanse elektrische gitarist. Hij speelt, wat zei je? Blues, zei blues. blues. En, uh, <laughs> en dus band, je bent weer hoesterig. En eh, de band is niet zo oud nog. Bestaat er niet zo lang. Nou, 20 jaar hè al. 20, dus oh, toch wel. 31. 30 jaar, 10, 20, is het ook wat uiter, 10, 20, jaar, 21 jaar. Hij is al volwassen. Ja? Ja, ja, maar hij heeft opgetreden op het 30ste Montreux Jazz Festival. Dus misschien dat dat nog iets uh, tipt. Oké, in het 30ste Montreux uh, Jazz Festival, welk jaar was dat? Oh, dat weet ik nou ook weer niet. Dat ik weet zit niet zo goed in de Montreux. Oké. Nee, jij drinkt andere liqueur, hè? Ja, controle. Oh nee, kijk. <laughs> ja. Um, moet je luisteren. Ehm, de mensen die kunnen even googlen, dan zijn de tips. Ehm, luisteraars, eh, even pen en papier erbij, daar komt die. Ehm, een Spaanse uh, elektrische gitarist. Eh, de band bestaat 20 jaar. En wat hadden we nog meer voor tip? 30-jarig feest van Montreux heeft hij gespeeld. Nou, daar kunnen ze op googlen. En dan ga ik een plaatje draaien. En speciaal voor jou. En dat vind ik wel leuk. Het is een plaat van A.J. Croce. En dit is de zoon van Jim Croce. En die zingt een nummer van zijn vader. En dat, eh, het nummer dat heet Lovers Cross. En dan spreek ik je straks om half uur. Guess that it was bound to happen Just a matter of time Well, I've come to my decision, and it's one of the painful kind. Cause it seems like you wanted a martyr just a regular guy couldn't do. Oh, baby, I can't hang upon no lover's cross for you. Well, I really gotta hand it to you. Girl, you really tried. But for every time that we spent laughing, there were two times that I cried. You were trying to make me a martyr, and that's one thing I just couldn't do. So, baby, I can't hang upon no lover's cross for you. Tables are meant for turning, people are bound to change. Bridges are meant for burning, when the people and memories they join are the same. So I hope that you can find another who could take what I could not. You'd have to be a super guy or maybe a super god. Cause I never was much of a model before, and I ain't about to start nothing new. Oh, baby, I can't hang upon no lover's cross for you. Tables are meant for turning, people are bound to change. Bridges are meant for burning, and the people and memories they join are the same. So I hope that you can find another who could take what I could not. You'd have to be a super guy or maybe a super god. Cause I never was much of a martyr before, and I ain't about to start nothing new. And baby, I can't hang upon no lover's cross for you. Goed, hebben jullie uh, meegeschreven? Ik hoop het wel. Uh, we hebben het over een, uh, tenminste, Rob Ricard. Had eh, een klein haarballetje achter op zijn keel liggen. Ik weet niet of je dat hebt eh, meegemaakt. Maar hoest hem even lekker los, eh, Rob. Ehm, het tipje van de sluier. Het is een Spaanse gitarist. bij Volke op een elektrische gitaar. De band bestaat zo'n 20 jaar. En ze spelen blues. Wie het weet, mag het zeggen. Kom erop. laat me weten. Je kunt bellen naar de studio. 0229 Je wint niks, maar ik, ik ben echt razend benieuwd wat dan de platenkeuze van, eh, van Rob Ricard zal gaan worden. We zullen het eh, om half vier zullen we pas weten. Tenzij jij mij eh, kan helpen met inderdaad het googelen. Dan wel op een andere manier opzoeken wie een Spaanse elektrische gitarist is. Die blues speelt en de band bestaat ongeveer 20 jaar. Nou, José Feliciano zal het zeker niet zijn. Maar wie dan wel? Laat het los op de babbelbox van de studio at radio501.nl Muziek van Rolf de Jong en de Crazy Hearts. is eh, wel lekker dat die, eh, dat Rob eh, de, Sint achterna gaat. Lekker naar het warme zuiden. Het is slim bekeken die man. Het begint serieus winter te worden. Ik las toevallig in de kranten dat, dat er een Russische beer op komst is. Vanuit Siberië schijnt er een, een koude front deze kant op te komen. Dus zorg ervoor dat je warm aangepakt naar buiten toe gaat. Want voor hetzelfde geld krijgen we straks zomaar een, een, een horrorwinter. Net zoals vorig jaar, met zo'n horrorwolk, maar helaas geen uh, Elfstedentocht. Mi Fi Mi. Nog nooit van gehoord, maar hele mooie muziek. Hey, it's as dark as the night. Keeps you uptight forever, your fight. you try to break the bondage experience, deranged, delirious, mentally furious. Tell me, how do I break the chains on my brain, my mind, my body, my soul? I need total control of my freedom and my liberty will win it before all. The Berlin walls must fall. The physical torture and mental oppression, the anguish of depression. Life is a lesson that you gotta study hard because the hard times I grip whipping, quit slipping. Don't be a slave, just create a positive fate. Don't break, just make the take. Be great. Don't be controlled, just be strong. Never doubt your tomorrow, and we'll hear scream out. pours. Pain is a force. Happiness your source. Keep going for yours. I know a gossip put you in the inferno, but pain you'll unfold is not eternal. So now you're in the dungeon on the wall you hang. You try everything, the pendulum still swings. You're down on your knees and praying, oh my god. Tell me why this life has to be so hard. Is it all on the cards? Yeah, give me a new one. And maybe life won't be so lonely and gruesome. But I'ma tell you, son, before you begin, even with a bad hand, you can bluff and win. Put your chips on the table, you're able to do the task. I'm as the executioner, take his axe and break the chains that bind and confine your mind. This is your time, unleash and unwind, put pain behind. pit of darkness and start this new breed. For this is what we need. Don't be held down and hellbound. Be stronger, profound. I'm fastening the leather, the strapping you down. Dig down and get up, and you'll be swinging the soul sound. A new day is coming. The sun don't frown. Don't conform, be confined or obey. Nelson Mandela breathes the air of a new day. But now you're a number in the prison of a hardened soul. But be brave and behave, and you'll make it parole. So there's hope, and hope is a blessing. Over the horizon, I see the sun. I hear you sing. energy within me, all through me. It's a sun full of light, bringing power and might. All right, making everything start to swing. You be the king or queen of your own dream. Life can be supreme, it's a special thing. Just keep the faith through the night time. Operate smooth, and you might find all of the love and bliss, the joy, a happy deal, friendship and jubilee. You live the Elysian fields. For real, you need to feel unchained and free into the me fight me. And you are in the rat race, so put on your gym shoes, run emphatically, step on them loose, choose the right path and be on your way, and you'll be able to say. Op zaterdag 8 december is het zover. De langslopende nationale muziekcompetitie van de Lage Landen komt tot een hoogtepunt tijdens de 28e finale van de Grote Prijs van Nederland. Grote Prijs van Nederland. In Poptempel Paradiso en de Melkweg te Amsterdam strijden 18 finalisten om de felbegeerde titel, 5000 euro, een videoclip, festivaloptredens, studiotijd en professionele coaching. Door in te tunen op Radio 501, Radio jij erbij zijn live verslagen, sfeerimpressies en interviews met de veelbelovende opkomende talenten zorgen ervoor dat jij niets hoeft te missen. Vanaf 1 uur zal Radio 501 de finales uitzenden in de categorieën Singer-songwriters met Please Be Frank, Rogier Pelgrim, Tim van Doorn, Clean Pete, Lieve Bertha en Oh Brave Wide Eyes. In de categorie hip-hop, Kel, Low Co, Ronnie Flex, Omega, Ibra, Discipline en Rudder Real. En in de categorie bands... Karma's Lab, Uber I, Villeneuve, Einstein, Barbie, Hille en Misery Kids. Vanaf 1 uur smiddags live. 1 uur smiddags. Op Radio 501. Op Radio 501. 8 december. De finale van de Grote Prijs van Nederland. Mis het niet. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... I kant Ik weet niet of je de webcam eh, bekijkt. Maar samen met mijn eh, gewaardeerde collega Chris Thijsmans zijn wij de afgelopen dagen druk bezig geweest. Om het boel eh, hier in de studio lekker kerstig te maken. En, het lijkt wel een hoerenkast, kan ik je vertellen. Maar gezellig is het. De Ramones hoor je en Merry Christmas, I Don't Wanna Fight. Straks het blabla-blog van Theo Theo Verriet. Gaat over buikpijn. Ik hoop niet dat het al te ernstig is voor die, voor die oude Theo. Maar tot die tijd, muziek van Wyatt. Je kent hem vast nog wel hele mooie If The Radio Edit. Het is twee minuten voor half drie. Mocht je net zijn ingeschakeld, welkom op de Daverende Donderdag. Dit is Donderslag. So I thought I was wrong. There's no 501. Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 6 december 2012. Buikpijn. Ik red laatst mee aan een jaarlijke mountainbiketocht. Twee dagen ploeteren in het zuiden. We waren met zeven mannen die elkaar al meer dan tien jaar kennen. Sommige vriendschappen die gaan zelfs terug tot een vroege jeugd. Maar dat is met broers vaak zo. In 2000 waren een paar van deze mannen er ook bij. We kampeerden bij een boer, toesten lekker warm tussen de koeien en sliepen in beschimmelde tentjes die we nog als tiener hadden aangeschaft in de hoop er een mooi meisje op een zeeuwstrand, nou ja, je snapt het wel. Onze gesprekken gingen over poep, over pies, over seks, over vrouwen en over fietsen. Er werd zoveel gelachen dat het me pijn deed in mijn buik. Dat ik nog energie over had om te fietsen, was een wonder. Hoe anders is mijn wereld 12 jaar later? We zijn zeven mannen in Maastricht. We slapen in een luxe hotel en verplaatsen ons per taxi naar een goed aangeschreven Italiaans restaurant. Dat geeft op zich niet. We hebben geld te besteden, dus waarom zouden we dat niet doen? Maar zijn we nog wel onszelf? Het meest besproken onderwerp dit weekend is de truffel. Welke soorten je hebt, wat je ermee kunt doen wat het kost, hoe lekker het smaakt. Wat de beste truffelgerechten zijn. Hoe je ze het beste kunt schaven. Hoe ze gevonden worden. Truffel, truffel, truffel, truffel, truffel. Dit, truffel, dat. Waar is de seks? Maar we hadden het natuurlijk over nog veel meer. Over eindeloze kiwivelden in de Piemonte over frauderende accountants die je kapot maken. Over veel eisende vrouwen die nooit tevreden zijn. Over de ziektekostenverzekeraars die volgend jaar de medicijnen gaan distribueren. En over de grote omwenteling die 21 december 2012 deze hele verrotte wereld gaat veranderen. Echt waar. Maastricht is het vrijgezelle feestjes mekka van het zuiden. Elke vijf minuten komt een als varken of konijn verklede vrouw met fotograferende vriendinnen onze aandacht vragen. We zetten onze namen op jurken, happen snoepjes van borsten, ik niet hoor, en schrijven lieve woorden in poëzieboekjes. In Den Bosch schijnen mannen tijdens een vrijgezellenfeest vrouwenslips te verzamelen. Een stuk of twintig heb je er zo bij elkaar, beweren mijn vrienden. Een beetje opgewonden door dat verhaal, proberen we van passerende vrouwen vast te stellen of ze een slip dragen of niet. We houden het vijf minuten vol. Daarna praten we weer over de truffel, kiwivelden, accountants, vrouwen, medicijnen en het eind van deze wereld. Ik heb toch weer een beetje pijn in mijn buik. Nu van de liters cola. Oké, dat is een grapje. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Smokestack op jouw eigen Radio 501. Chasing the Sun. En daarvoor eh, inderdaad een heel grappig blablablog van Theo Verriet. Ehm, straks om vier uur, uh, Lucien Greefkens weer in de studio, het koepelwoordje aanwezig. Met eh, de platenkast van Kimberly van der Velde die zou, die zou komen. Kimberly van der Velde, zangeres van Daily Bread. Helaas is zij ziek en moest zij helaas verstek laten gaan. Kocht vanmorgen een krantje, een Noord-Hollands krantje. En daar zag ik, eh, eh, niet helemaal eh, verrassend hoor, daar zag ik de band Used, daar speel ik er zelf in, zag ik staan. En de bassist van, van de band, Henry van Dijk, die zal Kimberly vervangen vandaag. En die kan je vertellen dat hij hele experimentele platen en dat soort dingen heeft. Dus ja, dat wordt, dat wordt wel een dingetje straks in de platenkast van Lucien Greefkes. de platenkast van Henry van Dijk in dit geval.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 Only know you love her when you let her go. En dan moet die laatste zin, die moet er nog uitkomen. En je weet dan nooit op welk moment dat dat is. Het is altijd even een, eh, een dingetje bij Passenger. Let it go. Nou, eh, wat blijft die laatste zin, uh, jongeman? Dat is echt weer zo'n... Ja, je, je wacht er ook op. En je hebt echt zoiets van, nou, wanneer komt hij dan? Wanneer komt hij? En op het moment dat je het niet verwacht, dan is hij er in één keer. Vast wel. And you let her ah, go. Daar was hij, Passenger en Let Her Go. We gaan een klein tempootje omhoog, een beetje op een Sea Jazz tempootje. En super lekker kan ik je vertellen. Een prachtige mooie jonge dame. Heerlijke jazz kan ik je vertellen. Het is bijna kwart voor drie. Het is bijna tijd voor het Beatles momentje. Maar eerst muziek van Sherry Diane. Luister naar Make It Better. Now my baby make it better, better for me. My baby bring Eh, ik vertelde net aan het begin van het programma dat je Rogier kan volgen op eh, Twitter. RVD501. Maar ook op Facebook. Facebook.com slash RVD501. Daar ben ik zelf ook te volgen. Dus facebook.com slash Armin Ik stelde mij daar de vraag. Wie is toch die Spaanse bluesgitarist, die elektrische gitarist die eh, uit Spanje komt in een band speelt van, eh, eh, die al twintig jaar bestaat. Uh, Gunther Imner, die, die dacht, Gunther Imner, dat is vriend van Radio 501, de zanger van We Cook With Fire. Die dacht dat het Sinterklaas was. Hans de Wit, die vroeg zich af of het Tonki de la Peña misschien bedoelde of Paco de Lucia. Dat vroeg Dick Schuurman weer. Hans die zegt ook nog Fernando Neres. ook niet, Alle, allemaal niet. En Dick Schuurman die eindigt dan, misschien is het gitaar Piet. Nou echt vier keer nee. Ik weet inmiddels wel welk het wel is, maar dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Eh, ik zou graag willen weten of jullie daar nog eventjes jullie hoofd over willen breken. In de tussentijd ga ik een plaat draaien uit 1969. Komt allemaal van het album of van de soundtrack Yellow Submarine. Eh, tijdens de verveling van Lady Madonna, een promotievideo, is dit nummer eh, geschreven door John Lennon. We gaan naar het Beatles momentje en we luisteren naar Bulldog. John Lennon Your prachtig jaar trouwens, 1969. De Beatles op Radio 501 en Hey Bulldog. De buur hebben zo'n beest. Je weet het eigenlijk, ze zijn, ze zijn eigenlijk mooi van lelijkheid, die beesten. Met, uh, eh, met hele, eh, ja, met die, met die, met die kromme poten en dan dat, dat gezicht alsof er een hamer op los is gelaten. Wonderlijke beesten. De Beatles op Radio 501. Volgende week natuurlijk weer een Beatles momentje rond kwart voor drie. En volgende week overigens mijn laatste invalbeurt tijdens eh, donderslag. De week daarna is eh, Rogier uitgebroed op zijn eieren. Ik ben benieuwd wat voor kuikens daar eh, voor vandoor komen. Dit is een hele mooie dame. Het Radio 501 team mocht niet eerder bij de weg nadat ze een dikke kus en een dikke knuffel had gehad na een interview op Dijkpop twee jaar geleden. Het is Bad Hearts en Baddest Blues. My love. Come along. My dreams become a song. My days are bright and sunny. Funny why I'm so blue. The man is like a drug. you. Love is the baddest blues. The joy versus the pain. No, my joy. just like front page news. Blues. Bad Heart, 5 minuten voor 3. En dan weet je het, de plaat voor je hoofd wordt gedraaid. Vorige week eh, heb ik een eh, ongelofelijke, ja, we noemen dat maar eventjes heel oneerbiedig, een blije eikel aan de telefoon gehad. In de vorm van eh, Angelo Nannings, de zanger van de band van huis uit. Echt een hele leuke band. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat we daar nog veel en veel meer van gaan horen. En ze komen binnenkort op het Vader Jacob Dus al met al, genoeg ruimte voor van huis uit.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 Ik heb een hele hoop karaktertrekken, dus waarschijnlijk komt dit best wat onverwacht. donderslag. Op donderdag. Hey, de hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Zo, dat was uur, eh, uur 1. Dat laten we gewoon eventjes lekker achter ons. Eh, je hebt eh, geen uh, spots gehoord. Ik laat die gewoon even echt echt asociaal overslaan. Nu heb ik ruimte voor een, voor een extra, extra liedje. zojuist zijn we begonnen met de Chris Bergson Band en The Engine. En tot vier uur hoor je nog meer heerlijke muziek. de Donderdist komt er straks ook aan. En natuurlijk de platenkeuze van, van Rob Ricard, zo rond half vier. een Spaanse elektrische gitarist speelt al 20 jaar lang in een bluesband en het is niet Piet Gitaar. Dus uh, mocht jij weten wie het wel is, studio at of anders gewoon eh, loslaten op, eh, op de babbelbox. Um, even kijken hoor, ik heb geen muziekagenda. Tenminste, niet helemaal, maar ik ga je toch ergens van op de hoogte brengen straks. Want zoals jullie weten zijn Kees Groot en Jeroen Bakker, het team Brandon Zand, die zijn geld aan het inzamelen met nog een aantal andere teams die allemaal een barrel hebben gekocht. Waarmee ze inmiddels door de, de Marokkaanse woestijn aan het eh, crossen zijn. Ik heb foto's gezien. Ziet er geweldig uit, kan ik je zeggen. Ehm, wij steunen Jeroen en wij steunen Kees. En wij steunen dit jaar ook Serious Request eh, op 23 eh, december. Hallo, dag buurman. Gaat, ja, het gaat goed hoor. Ja, het gaat als de gesmeerde bliksem. Ehm, de buurman zat voor de deur even te zwaaien, hartstikke gezellig. Ehm, we gaan 23 december live uitzenden vanuit het uh, eh, Horense Manifesto, alwaar het Serious Requestival wordt gehouden. Daarover straks veel meer. Ik zal eh, de hele line-up zal ik eventjes aan, eh, aan je voorleggen, zodat jij weet hoe jij het goede doel kan steunen op 23 december. Opbrengst gaat naar het Glazen Huis. Daarover straks meer. Eerst muziek van de Red Hot Chili Peppers uit Californië. Dit is Road Tripping. Road Tripping with with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Oh. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Tripping op Radio 501. De Red Hot Chili Peppers. 10 minuten over 3. Het is tijd voor de donderdisc van vandaag. Zijn er leuke. Eh, dat zal zeker GW Stijl vanavond eh, een, uh, een huppeltje doen maken waarschijnlijk. Ehm, het is de hip-hop legendes uit de Verenigde Staten van Public Enemy onder aanvoering van Chuck D en Flavor Flav. Luister naar Public Enemy. Dat is de Disc. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. You got the mic, people, so called street cred. The radio, the TV, the world wide web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Google music. How you gonna make music when you take music and abuse it to make my crucifix so nobody else can use it? More than just some non singing, drunk slinging, Hollywood swinging, flick sing. Is it rating or raping? No more taping, but somebody's still regulating. Uh. These love to hate songs, and y'all know that's wrong. Yeah. Anything for the money, tough guy. BET, MTV, PIC, the MIC, the PIG. Honestly, this policy be killing me. What? Fit for who, for what is your mind, body, soul better from it? Tell uh. me why do y'all love it? Songs meant to send you to prison, bitch to influence a million and a half kids. You got the mic, people so-called street cred, uh. the radio, the TV, the World Wide Web. What? But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's on music? monsters lurking the planet fame. One hand in your pocket, one hand on your brain. Sucking your soul like some video game. And I don't understand what the fuck they be saying. Who's consuming the boom as they vacuum your room? Take your boom boom as they finance your doom. You think it's romance just because you can dance? That black and tech, you know he did not stand a chance. Trapped in the middle of what you doing. Increase market position, down to what and how you listen. I came in this game, never thought that I'd ever see hip hop the king in the name of J. You got the mic, people so called street cred, the radio, the TV, the world wide web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Move on music, get the list. Better check the list. You better check the list. Check the list. You better check the list. check the list. yeah, If your people are being exploited and you refuse to lift a finger to help exploit your people, you are against your people and you actively join the side of the enemy. Cause we on the list, You got the mic, the people, so-called street cred, the radio, the TV, the World Wide Web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's music has told crap? Young rappers getting trapped, buying the same old trick on some of the same old tracks. The rich stacking chips, ball banging with new slang, and the ghost in the shadow of your government <laughs> name. Made in the USA, fighting the power in Brooklyn grinning and choosing while your law be crooked. Say you don't know me or own me or us in my disgust. Interrupting my black August, so I fuss. Cause white kids confusing the worst of us. Sex and drinks on fight clubs, getting it strip on. Gangs of kids who what they did, both coasts are clear. Some people got no idea who sent them here. You got the mic, people so called street cred, the radio, the TV, the world wide web. we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. for music. Check the list, bitch. Cynthia McKinney. Cynthia McKinney. Ouderwets boos. Ouderwets verontwaardigd. Chuck D en Flavor Flav. Public Enemy op Radio 501. Hoover is vandaag de donderdisc. En ik weet zeker dat die oude GW-stijl echt een eh, dansje gaat maken vanavond. Elke donderdagavond tussen 10 en spook. Geluid uit de bunker. De beste hip-hop uit binnen- en buitenland. vanavond. Eh, Beefy in de studio, Double B. We hebben een nieuwe mixtape, die komen ze vanavond even, zoals het heet, droppen. Ik ben benieuwd of Balio nou, Mick ook nog eh, meekomt. Ik denk het haast wel. Over Nederlandse hip-hop gesproken, laten we daar maar gelijk mee gaan uitpakken. Dit is Bastard en die heeft geen idee. Geen idee wat de plannen zijn, we zitten te verzinnen. Ondertussen beginnen we in te drinken. zitten mixen, ik moet nog mijn ritme vinden, maar ineens begint de drang toch in te zinken. We zijn onderweg naar station door de recht, direct daar al mijn rommel weg. Bij de club aangekomen, maar ik ben al aangeschoten. Ook weer vlug een kaartje kopen, want ik wil het staan voorkomen. Oh, Bas betaalt het rondje. Wordt er daarna gesproken, zo vandaar komt ze aangelopen. Hey, denk ik, jou herken ik. Het is Alice. Dankjewel nog voor je herpes. Moet dan besluiten om een C te gebruiken. Terwijl ik bijna struikel om daarna te stuiten. Op iemand die naast me zit te kotsen. besluiten om op de rot om zo volop tegen TM op te botsen. Zie me lopen met een drankje of vier en ik heb geen idee. En kijk me uurtje of vijf en ik heb geen idee. Rond half zes doen nog maar een fles, want ik heb geen idee. We gaan als beest tot de uurtje of zeven. Geen idee. Ah, in mijn hand de glas, in de andere de fles. Ik word gek van die bitches, zo behandel ik stress. Verander me weg, loop van de ban naar de plek waar zij zou wachten op mij. Maar die chick is nu weg. Wat heb ik een Ik krijg opeens een klap op mijn bek. was je nou gek? Ey, wat verwacht je nou slecht? Na vijf ah. minuten zat je al met je hand in mijn pens. Ze kijk me ah. aan met de blik van je lul is een mens. Wow, wat, wat, wat is er nou? Stout, dat is wat ze is right now. Niet de type vrouw waarmee ik later trouw. Maar vanavond gaat het zo van bang bang pow. Dus ik weet nou hoe de nacht er tegemoet kon Weet alleen dat ik in de club op de bar stond Geen, geen idee wat ik zuip Ik ben fucking dronk en weet niet meer hoe ik thuis kom Zie me lopen met een drankje of vier en ik heb geen idee En kijk me dat vijf voor mijn uurtje of vijf en ik heb geen idee Komt half zes doe nog maar een fles want ik heb geen idee We gaan als beest tot de uurtje of zeven want we hebben geen idee Waar de fuck ben ik nou aanbeland? Het is er nou aan de hand, want de renten is een naakte dame langs. Wacht, hoe heet ze ook alweer? Zit me af te vragen, want zie van gisteren alleen maar zwarte gaten. Och, de Rex is wezen met een plan van zaken. Schuif kleding zijn om zo een pad te maken. Flashback, ik zat te praten, een grap te maken. Wat de fuck, nu staat er een chick op mijn drank te azen? Zo beginnen ze, dan willen ze winkelen. Dan verplichten ze dingen en voor je het weet heb je gillende kinderen. Krijg een stuiptrek, sta altijd op bed, rillend realiseren dat ik geen ontbijt heb. Meiden op de grond die we hadden meegenomen, moet dat meteen bekopen door meteen te Zie Bas, Steffen, Daan, TM en wat letters ze zijn blijven crashen. Moet de dokter nog bellen om me voor een SOA te testen. Zie me lopen met een drankje of vier en ik heb geen idee. En kijk me dat vijf voor mijn uurtje of vijf en ik heb geen idee. Rond half zes doe nog maar een fles, want ik heb geen idee. We gaan als beest tot de uurtje of zeven, want we hebben geen idee. Knetterdronken, zat je drankje in je donder. Tja. Dan heb je inderdaad geen idee. Bastaard op Radio 5 Leen en vanavond tussen 10 en Spook. Veel meer hiphop bij Geluid uit de Bunker. En voor Geluid uit de Bunker luister je natuurlijk naar Rob de Greeuw, aangenaam. Met zijn Indie 501, de letter D hebben we deze week. Een D-artiest, kun jij aanvragen. Als je een eh, combinatie weet te maken, draait je hem zeker. Het is een D-artiest met een D-titel. En daarvoor Dreadlock van Rasta Barai. Daarvoor draai ik deze plaat even. Die Antwerp Gypsy Ska Orchestra. brother thousand. Oh, your lover. now is the time. Now is the time, now is the time. Oh, oh, oh, oh. Mocht je ooit eh, ergens een affiche zien hangen dat deze band ergens speelt, gewoon kaart halen. Echt waar, ze zijn geweldig. Die Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Ik heb ze een keer mogen aankondigen tijdens het eh, Pepper Festival. Daarna heerlijk een eh, twee bakken jupilaire soldaat gemaakt met de mannen. Hele gezellige lui uit eh, inderdaad Antwerpen. En ze spelen door heel Europa. Ze komen regelmatig in Nederland. Dus mocht je er een keer bij kunnen zijn, zou ik het zeker doen. Racist Reggae. Meer reggae kun je eh, horen tussen 6 en 8. Bij Rastabari. En voor Rasta uh, eh, hebben we hier in de studio Lucien Greefkes en de platenkast van Henry van Dijk. En Henry is de bassist van de Horense band Used. Dus is al rond, rond half vijf. Dit is uh, Serena Prime en Amanda Manderfields met Destination Unknown. Going back in time on the sounds of the nation. It's the radio Flashback.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 Whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. bluesman sang his same song. Oh, one more radar lover gone. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she sends the comfort coming in from above. We don't need no letter at all. Het betekent in 1973 de internationale doorbraak van de Haagse band. The Golden Earring, Radar Love. In eh, Nederland eh, hadden deze platen een nummer 1 eh, notering. In België, Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk drong het moeiteloos de top 10 binnen. Het is ook uitgeroepen tot car track van, de, van de eeuw, geloof ik. Best in de auto draaien. Ik weet niet of dat handig is. Want dan ga je volgens mij veel en veel te hard die flitspalen vandaag de dag. Radar Love was de flashback track van vandaag, van de donderslag, eh, donderdag 6 eh, december 2012. We gaan naar Rob Ricard. Eens even kijken waar die verdwaalde Spaanse elektrische bluesgitarist vandaan komt. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels eh, half bier op mijn studioklok hier in studio 11. En dan is het waarschijnlijk in studio 17 hallo, ook half bier. Hallo. En waarschijnlijk Hallo. in de centrale studio van Radio 501 ook. Waar Arwin eh, mijn programma overneemt eh, vandaag. En eh, ja, hartstikke leuk allemaal. Maar die klokken die synchroniseren als een gek. Dus het is overal half bier. Ehm, wat een gedoe allemaal. Ehm, Rob, wederom welkom. Ja, ik ben ook gesynchroniseerd. Oké. Okay. hey, je platenkeuze, je fabuleuze platenkeuze van vanmiddag. En dat is een elektrische Spaanse gitarist. En eh, die heeft gespeeld op eh, het 30, 30, jarige uh, verjaardag van het Montreux eh, Jazz Festival. En hij speelt blues. Ja, en ik weet niet hoe ik altijd aan die onbekende dingen kom. Want ik kan er bijna niks over vinden. Ik weet alleen hoe die heet. Oké. Hij heet Javier Vargas. Nou, dat zeg je verkeerd. Oh. Het is Gabier Vargas. Gabier Vargas? Ja, een Jezen, oh. Oh. En de V is een B. Oh. Hoe heet je schrijft Javier Vargas, <laughs> maar je spreekt uit Gabier Vargas. Gabier Vargas. Ja, en ik heb een hele stamp eh, muziek van hem hier in de database zitten. Ja, als hij al twintig jaar bezig is. Ja, ze hebben aardig wat eh, albums gemaakt en ik heb eh, aardig wat in mijn... Uh, in mijn muziekdatabase zitten hier. Ik kon er weinig over vinden op Google net. Oh ja? Nou, ze hebben wel een, een hoe heet het hoor, een behoorlijke site volgens mij. Ik weet niet eens wie er meespeelt, joh. Oh, dit weet ik ook niet uit mijn hoofd. Dan zou ik dat moeten spieken. Maar daar heb ik nou weer geen tijd voor allemaal natuurlijk. Nou, dan gaan we luisteren naar de Garbier... Ja, wacht even. Er is, er is wel iets van bekend hoor. Hij is in eh, Madrid namelijk geboren. En hij heeft Argentijnse ouders. Die zijn geëmigreerd naar Spanje. Oh. Dus eh, hij heeft dus Argentijnse achtergrond. Nou, dus eigenlijk is het een, eh, een Argentijn. Ja, de Vargas Blues Band is opgericht in 1991. En dat was ook het jaar dat ze hun eerste album eh, uitbrachten. Ja. Hij toert regelmatig in Europa en in Spanje. En, eh, en ja, het Montreux Jazz Festival natuurlijk, dat hebben we al genoemd. Dat was een tipje. Ja, ja voor de rest heb ik hier niet zoveel... Eh, hij is wel trouwens geboren in Madrid, hè, dus niet, niet in Argentinië. Het is een echte Argentijnse Spanje. Oké. Nou, ik zou zeggen, starten die plaat. Ja, en kondig jij mij even aan. Hij heet Gabier Bargas. Okay, dus dat eh, nou. zou moet je uitspreken. Maar gelukkig hoeft dat niet, want het is de Bargas Blues Band. Ja. Met het nummer Pretty Blue. En het komt van de LP Bargas Blues Band Company uit 2012. Oké, spreek ik je volgende week weer. Echt goed. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. When I swallow, oh. my pride. Just knowing you, baby, you take me for a ride. You're irresistible. Tigers Blues Band. Gabriel Vargas. Ja, het was geraden door Erik. Die heeft, eh, die heeft zichzelf uh, fortuinlijk goed gegoogeld, kan ik, eh, kan je vertellen. En op mijn Facebookpagina zal ik het straks ook even schrijven wie dan inderdaad die, de, de bluesgitarist uit Spanje was. Maar uiteindelijk, net als Lionel Messi, komt hij gewoon keihard uit Argentinië. Ja, kan allemaal. Volgende week weer een nieuwe platenkeuze van eh, eh, Rob Ricard. En eh, dan zal Rogier hem wederom bellen om eventjes te kijken of hij een tipje van de sluier oplichten En dan kunnen wij onze hersens weer kraken over wat de platenkeuze van volgende week zal gaan worden. Kimberly van der Velde kan helaas niet aanwezig zijn in de platenkast van Lucien Greefkes programma van Lucien Greefkes eh, vanmiddag. Ehm, dan draaien we gewoon even een, eh, een nummer van haar band. Daily Brad, dit is The River. These waters are moving along, I'm moving on to, and I'm waiting for the moment to come. dream After all we've been through, oh, I, I understand. I've loved you for so long, and I won't, I won't stop now. Now you gotta always, you always remember. When you love somebody, oh, you love them all the way. Don't matter what you're gonna do, you know I'll always be there. Won't you be afraid to tell me? Go ahead and tell me that it's time to tell me. Go ahead and tell me. Goodbye. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Rogiers donderende recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Zingen jullie even gezellig mee? Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Persiebonen, witlof. Geen witlof hoor. Al gehakt met bloemkool. Nou, ik heb Elke dag dan is het. Dan komt hij met z'n allen even mee zingen. Hé, mijn lieve schat. Wat gaan we nu eten? Ja, wat gaan we nu eten? Moet het Nee, dat heb ik wel genoeg gehad. Of pizza? Pizza? Nee hoor. Toen zeg het nou. Ja, zeg het. Oh, jee, nou, daar heb ik wel weer trek in. Lekker. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Nou, dat zal ik je vertellen. Lekker hoor. Donderslag. We gaan vandaag eh, gefrituur, gefrituurde eh, lagoustines op een courgette taartje met couscous. Het is een eh, recept voor eh, vier personen. De bereidingstijd duurt zo ongeveer 2 uur en 15 minuten, dus je moet er wel even de tijd voor nemen. En eh, het is een hoofdgerecht. Wat heb je ervoor nodig? Een halve shallot, een hele courgette, frituurolie, 2 deciliter visfond, 3 eierdozen, 12 eetlepels couscous, 1 bouquet garni, 12 lagoustines, een eetlepel olijfolie, 1 rode paprika, uh, aardappelzetmeel, uh, eh, 6 eetlepel broodkruim, een tablet van eh, bouillon, 8 plakken roosval, 1 groene paprika, 2 deciliter witte wijn, 8 blaadjes basilicum, ongeveer 3 teentjes knoflook, een halve eetlepel tomatenpuree, 8 plakken schorseneer, 2 plakjes katerspek. Nou, heb je dat? Um, je moet een combinatie over hebben. Kleine taartvormpjes, fijne zeef, wat keukenpapier, een diepe koekenpan en een vol verwarmde borden. Want dat is dan ook dat, eh, wel weer prettig. Nou, gebruik, eh, gebruik een wijn zoals een Bergerac en verwarm de grill in 7 eh, minuten voor. verwijder de schalen van de langoustines en houd de staarten en de scharen apart. Gebruik de schalen voor de saus. Vette vormpjes in. Ehm, zet de schalen samen met het bouquet garni aan in de hete oven. Roer de tomatenpuree erdoor en blus het geheel af met de wijn en met het fumet. Nou, laat het eh, een half uurtje trekken. Zeef het vocht en eh, kook het tot de helft. Eh, kook het in tot, tot de helft. Snijd intussen de paprika in piepkleine blokjes. En eh, bind de saus eventueel met wat aangelengde aardappelzetmeel. En roer dan de paprika blokjes eh, door de saus. snijd de courgette in lange repen en grill deze onder een ovengril lichtbruin en gaar. Vervolgens de oven weer op ongeveer 150 graden Celsius zetten. De koekoes koken volgens de aanwijzing op de verpakking. en doe dat bij de bouillon. Snijd ondertussen de overige ingrediënten in piepkleine blokjes brunoise eh, heet dat. Eh, meng de diverse blokjes, bekleed de vormpjes met de courgette en eh, vul deze met de couscous en het groentemengsel. Laat de taartjes in de voorverwarmde oven door, een, door en door warm worden en maak de schorseneren en de aardappels schoon en snijd ze in flinterdunne plakjes. Vergeet de plakjes niet te wassen om aan elkaar te plakken voorkomen, want dat, dan mislukt het hele gerecht. Haal de langouzine staartjes eerst even door de losgeklopte eierdooiers en paneer ze vervolgens met het broodkruim. Laat het geheel even drogen. Verwarm daarna de olie tot ongeveer 180 graden. Als je wil weten hoe je dat het beste kunt voelen, eh, hoe warm het is, gewoon even met je elleboog. Dat lukt wel. Eh, frituur achterin volgens de aardappel, schorseneerde plakjes met de basilicumblaadjes, scharen en staartjes goudbruin.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. Radio 501. Ik vergat er even bij te vermelden, juist bij het recept, dat het terug te lezen is op de eh, website van Rogier. Alleen, nou weet ik weer even niet de URL van de website. Maar eh, het redactieteam van Radio 501 zit altijd paraat om dat straks eventjes op de balbox los te laten. En dan zal ik je dat nogmaals eventjes vertellen. We gaan naar 1986. Ik heb hem nog op vinyl thuis liggen. Het was inderdaad eh, een van de eerste ja, muzieknummers waarbij eh, een crossover werd gemaakt tussen hip-hop of rap, zoals het toen de tijd nog werd eh, genoemd, en eh, stevige rockmuziek. En in dit geval van de band Aerosmith. Steve Tyler werkte mee aan deze plaat van Run DMC. En we gaan luisteren naar Walk This Way. Hey, Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah. Rogier bedankt! Rogier. bedankt! Arwin bedankt! Yeah. Opgelucht? Hé! Opgelucht? Ja. Het zit er weer op. Het is eh, bij 4 uur hier in de studio Koekwoordje. En het weet je dat aflevering 38 van Donderslag aan zijn einde is gekomen. Eh, deze week en de weken erna kun je Rogier gewoon weer blijven e-mailen. Stuur daarvoor een e-mail naar rogier.radio501.nl Heel simpel, rogier.radio501.nl En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. En doe dat dan ook gewoon. Dus elk uur gewoon Rogier even een mailtje sturen Maakt niet uit hoe je haar zit, wat je gaat eten. Misschien heb je een eh, recept voor, eh, voor tijdens eh, een andere aflevering van Donderslag. Kan allemaal. Rogier at radio Alle informatie over radio zie je natuurlijk op wwwradio En op Facebook kun je Radio 51 vinden onder de naam Radio 501. Wat een verrassing niet. Ehm, ga dus heen op de Facebookpagina en deel dan even een dikke like uit. Dan Vinden wij jou ook leuk. Eh, Rogier is ook op Facebook te vinden, dat zei ik al. Hè? En op Twitter, RVD501. Eh, of op Facebook, facebook.com slash RVD501. Eh, het is mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Je kan bijvoorbeeld een, een programma kun je adapteren. Maar je kan ook een reclamespot laten draaien. Of een leuke banier op de site laten plaatsen. Mail dan even naar sales.radio501.nl indien je interesse hebt. Goed, tot zover de mededelingen eh, van vandaag. Ik bedank eh, het hele redactieteam van eh, Donderslag voor de medewerking aan deze donderslag van 6 december. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. Jullie luisteraars thuis ook van harte bedankt. En blijf vooral lekker luisteren. Want straks staat Lucien hier met zijn programma Afternoons. En zijn item De Platenkast van. En die is deze week van Henry van Dijk. En die is de bassist van die geweldige Horense band Used. Ja, nou, dat je dat weet. Ehm, nou, eh, eh, Lucien die staat al naast me zichzelf in de startblokken te hijsen voor zijn programma. En eh, blijf lekker luisteren. Je hoort het straks allemaal van mijn collega Lucien uh, Greefkes. De enige echte. Hij staat al naast me in studio De Kerstal, zoals we het inmiddels gaan noemen. volgende week ben ik er weer. En dan neem ik voor de laatste keer, denk ik, zomaar waar, voor Rogier. Dat doe ik op dezelfde dag en dezelfde plaats hier bij Radio 501. Maar morgen ben ik ook alweer uh, hier te beluisteren. En dat is tijdens het programma On The Rocks, waar jij bij aanwezig kunt zijn. Want we hebben een open huisuitzending waar John Spijker en eh, onze allerliefste Andy komt spelen. Mail even naar studioradio at radio als je daarbij wil zijn. Nou, wat mij betreft veel plezier bij de resteringen uitzingen. En eh, tot morgen. Hoi. Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. En in de Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze <laughs> biedt de helft. <laughs> aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?